Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte houdt vanmiddag om half vijf een toespraak vanuit het torentje. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wordt het een afscheidsboodschap aan Nederland. Rutte is vanaf komende dinsdag na 14 jaar premier af. Toespraken vanuit het torentje zijn bijzonder. Rutte deed dat alleen twee keer tijdens de coronacrisis. Daarvoor was de laatste die dat deed premier Den Uyl in 1973. De toespraak van Rutte wordt live uitgezonden door de NOS en RTL. In Amsterdam belanden steeds meer ouders met hun kinderen op straat. Dat zegt hulporganisatie De Straatalliantie. Afgelopen maand klopten daar 32 ouders met 54 kinderen aan. Dat zijn vooral moeders met kinderen. Maar door strenge toegangseisen voor de noodopvang mogen ze daar niet blijven. Op dat moment werd er gesignaleerd dat de noodopvang... die dus specifiek voor ouders met kinderen is dat die volliep. Toen is er besloten dat eh, een van de toelatingseisen, namelijk dat je twee jaar in Amsterdam moet zijn om aanspraak te kunnen maken op noodopvang als ouder met kind die dakloos is, is die verhoogd naar vier jaar. En daardoor zien we nu heel veel ouders met kinderen tussen wel een schip vallen. En die belanden dan dus op straat. Vorig jaar, toen de regels nog minder streng waren, waren er ook minder daklozen dan nu. Ondanks de domper voor Oranje tegen Oostenrijk... heeft Memphis Depay er nog alle vertrouwen in, dit EK. Dinsdag staat de kwartfinale tegen Roemenië op het programma. De Pai zegt dat Oranje er klaar voor is. Ik denk dat we met z'n allen bij elkaar zijn gekomen naar de wedstrijd. dat onze eh, koppen bij elkaar zijn gebleven. Alleen nog maar duidelijker. En ehm, <laughs> dat we als een team ervoor gaan. het Nederlands elftal gaat met een complete selectie richting München. Denzel Dumfries en Nathan Ake hadden wat lichte blessures...